Jeroen van Kam met het NRS Journaal. In de Amerikaanse staat Pennsylvania door katholieke geestelijken. Daar waren zo'n 300 priesters uit zes bisdommen bij betrokken, blijkt uit een rapport. Uit het onderzoek blijkt ook dat kerkbeambten het misbruik stelselmatig in de doofpot hebben gestopt. De meeste slachtoffers waren jongens, maar ook meisjes werden volgens het rapport misbruikt. Turkije heeft twee Griekse militairen die de grens tussen beide landen overstaken na een half jaar vrijgelaten. Sergeant en luitenant werden in maart gearresteerd nadat ze in het noordoosten van Griekenland de grens waren gepasseerd. De Griekse premier Tsipras spreekt van een daad van gerechtigheid en zegt dat de vrijlating de relatie tussen Turkije en Griekenland zal verbeteren. Volgens de Grieken waren de twee tijdens een patrouille per ongeluk op Turks grondgebied terechtgekomen in een gebied waar de grens slecht is aangegeven. De Italiaanse minister van Transport verwijt de Italiaanse Rijkswaterstaat latigheid bij het onderhoud van de brug in Genua die vanmiddag instortte. Dat wordt door die overheidsdienst ontkend. Rijkswaterstaat zegt dat de hangbrug regelmatig is gecontroleerd en dat daarbij niks afwijkends is gevonden. De brug stortte vanmiddag in over een lengte van 200 meter. Tot nu toe zijn 26 doden geborgen. Over de oorzaak van het instorten is officieel nog niets bekend. De politiebonden willen weer praten met minister Grapperhaus van Justitie over een nieuwe politie C.O. Tegelijkertijd beginnen de bonden serie protestacties om, zoals ze zeggen, de druk op de ketel te houden. Eind vorige maand werd een coo voorstel van Grapperhaus en korpschef Akerboom door de bonden afgewezen. In het voorstel was onder meer een loonsverhoging van 7% opgenomen over 2,5 jaar. Maar de bonden eisen 8%. Het weer, vannacht blijft het droog en wordt het tussen de 13 en de 17 graden. Hier en daar kan wat mist ontstaan. Overdag blijft het waarschijnlijk ook droog. Er zijn perioden met zon en in de loop van de, dag, ontstaan stapelwolken.